Marnix eh, met het NOS Journaal. Bij het Centraal Station in Frankfurt is afgelopen avond de jongen herdacht die daar maandag werd gedood. Zo'n 400 mensen verzamelden zich voor een ecumenische kerkdienst... waar ook de burgemeester bij was. De jongen van acht werd maandagochtend met zijn moeder voor een trein geduwd. De vrouw kon net op tijd wegkomen. De dader is een 40-jarige man van Eritrese afkomst... die sinds 2006 in Zwitserland woonde. Zijn motief is nog niet duidelijk. Zwarte democratische politici hebben in de Amerikaanse staat Virginia... een bijeenkomst met president Trump geboycott. De president was daar voor de herdenking van de eerste democratische bijeenkomst in Amerika... 400 jaar geleden. De democratische volksvertegenwoordigers verwijten Trump racistische en xenofobe retoriek. Een van hen onderbrak de toespraak van de president met leuzen en posters... Afgelopen weekend noemde Trump het overwegend zwarte district Baltimore... een door ratten geteisterde rotzooi. TNL gaat de grote brandstofstoring op Schiphol van vorige week onderzoeken. Het onderzoeksbureau doet dat in opdracht van de luchthaven en AFS... het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de brandstofvoorziening op Schiphol. Door de storing vorige week woensdag moesten zo'n 300 vluchten worden geannuleerd. Tienduizenden reizigers liepen vertraging op. De Internationale Atletiek Federatie mag van de federale rechtbank in Zwitserland... de nieuwe regels voor een testosteronlimiet invoeren. Atlete Kaster Semenya uit Zuid-Afrika heeft zulke hoge testosteronwaarden... dat ze daardoor medicijnen zou moeten slikken... om mee te kunnen doen aan de WK in Qatar eind september. De meervoudig kampioen weigert medicijnen te slikken en zal dus niet meedoen. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Bij een toenemende zuidwestenwind kans op buien met lokaal onweer. Ook overdag buien met kans op onweer.